Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische oppositieleider Navalny zegt dat president Poetin achter zijn vergiftiging zit. Heeft hij gezegd tegen Duitse tijdschrift Der Spiegel. Het is de eerste keer sinds zijn vergiftiging dat de grootste tegenstander van Poetin een interview geeft. Navalny werd in augustus heel ziek in een vliegtuig en raakte in coma en werd naar een Duits ziekenhuis gebracht. Daar ontdekten artsen dat er zenuwgas in zijn bloed zat. Het gaat nu weer wat beter met hem, al is het nog niet zeker dat hij weer helemaal de oude zal worden. Ziekenhuizen willen al hun medewerkers een coronabonus geven. Niet alleen het personeel op de intensive care afdelingen, schrijft de NRC. Veel ziekenhuizen gaan het extraatje van 1000 euro aanvragen voor al het personeel onder een bepaald salaris. Een hotel in Las Vegas gaat bijna 700 miljoen euro betalen aan de slachtoffers van een aanslag drie jaar geleden. Een man nam 23 vuurwapens mee naar zijn hotelkamer en vanuit het raam schoot hij 58 mensen dood, vertelt deze verslaggever from the 32nd floor of the casino on a crowd attending a music festival. Attorneys expect the money will be distributed by the end of this year. Nabestaanden en slachtoffers hadden het hotel aangeklaagd omdat de dader volgens hen te makkelijk tassen vol wapens naar binnen kon smokkelen. Sta je op dit moment een peukje te roken op het perron? Trap er maar snel uit. Vanaf vandaag mag je op het station niet meer roken. Is deze man wel blij mee, zegt hij tegen het Brabants Dagblad. Ik vind het geweldig en ik ben nog wel een rookrook. Echt waar? Ja, mooie reden misschien om een keer te stoppen met roken. Ja? Ja, ja, Hoe vaker je niet mag roken, hoe meer je ervan bewust wordt wat voor een asociaal gedrag het is. De afgelopen tijd zijn alle rookpalen al weggehaald. Een deel wordt omgebouwd tot laadpaal voor elektrische fietsen. En de allerlaatste rookpaal komt in het Spoorwegmuseum te staan. Maar ook daar mag je al lang niet meer roken. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt de regen over het land. Daarna komen er opklaringen en het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A10, knooppunt Koenplein, het Watergaasmeer tussen Landsmeer en Zeeburg. 6 kilometer stilstaand verkeer door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.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 Girls, what's my weakness? Hey. Okay, then chillin'. chilling, minding my business. Word. Your souls, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand. my niece, my witness. The brother had it going on with something kinda uh, wicked, wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it swiftly my hip, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, made me wanna do tricks on them. Lick them like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot, shoot, shoot. Shoot, baby, shoot, baby, shoot, baby, baby, baby, shoot, baby, shoot, baby, shoot, baby. Um, you're packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that that shake, shake, booby. If looks could kill, you would be an Uzi or a shotgun. Bang! What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, uh, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Please. Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna. Pero make me wanna shoot. Oh my goodness. Girl, look at him. He is the cutest brother in here. And he's coming this way. Ooh send a P, wanna get with me, cool, uh -huh. but I'm wicked G. Yeah. It skins whenever quickly. Right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, mm mm mm, for the smell of it. Like you want my ball? Here's the hot rod. Hot Twelve rod. inches to a yard and have you sounding like a retard. Yeah. Big twirl of a six two, wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? Mm, I wanna shoot. shoot. Salt Pepper. Joep, hier is het tweede uur van ZFM Live in de ochtend. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 12 uur nog bij je. En eh, ja, heel veel muziek en, en ook veel, eh, veel nieuwe muziek zoals deze van eh, Krung Bing. Het is thuis, het, tenminste de naam is thuis. Het is voor het eerst dat ze weer ehm, zingen op hun platen. De vorige platen allemaal instrumentaal. En ik hoorde hem laatst op Radio 1 ik vond het zo mooi. Dus ik dacht, ik neem hem mee naar ZFM. Hier is die. nummer. Ja, en ik denk dus inderdaad, ik zei het is een Thaise naam. Het trio komt gewoon uit Texas. Laura Lee is daar een beetje de leider. Zij is de bassist. En eh, ja, ze hebben veel in Nederland opgetreden. Into the Rabbit Hole en eh, bij de Great Wide Open. En het grappige is dan, dat zegt ze ook in het parool. Ik vind het een, misschien heb ik een beetje vertekend beeld. Maar ik vond het daar zo mooi. Volgens mij is Nederland het mooiste land op aarde. Nou, prachtig toch? Dankjewel Laura. We gaan gewoon lekker door met muziek. Chrome van Paul Simon. Miley Cyrus, Midnight Sky. En daarvoor hoorde je Kodachrome. Ja, wat is nou Kodachrome? Kodachrome was een film van Kodak... ontworpen in 1935, 1936 op de markt gekomen. Heel bijzonder, want de kleuren werden mm, eh, bij het ontwikkelen pas toegevoegd. Dus je schoot eigenlijk op een zwart-wit film... en dan werden in de, het ontwikkelen werden de kleuren toegevoegd. Ja, in, eh, in 2000 eh, was, het, was er eigenlijk nog maar één lab in Europa, Lausanne. Daar moest je films naartoe sturen. duurde een, twee weken voordat ze terug waren. En uiteindelijk is Kodak er dus mee gestopt. En dat is waarom Paul Simon dus ook zingt Don't Take My Kodachrome Away. Want het was echt een van de mooiste diafilms die er was. Op Netflix staat een film over Kodachrome. Het is een mooie speelfilm waar ze de laatste rolletjes eh, ontwikkelen. En eh, ja, het is echt wel een leuke film om te kijken. Goed, we gaan door met muziek. Stephen Morrison komt gewoon uit Amsterdam. En eh, mooie plaat maakt hij.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 It's always in your reach. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did mean to offend? But I'm just over fake if you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me, not you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. I'm so over fake friends Tired of the pretend Did I mean to offend But I'm just over fake friends Cause if you are in need or you come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now that I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I don't forgive and forget no more Over. to other fake friends. Wendy Moore, Wendy Moore uit Zandvoort zeg ik er altijd bij. En dit was haar eerste plaats. En daarvoor hoorde je Stefan Morrison met Positivity. Goed, het is eh, bijna half twaalf hier op de ZFM-klok. Ik ga zo Jaap bellen en dan horen we alles over Alternative FM. Ja, en als ik eh, Jaap zeg, dan is er eigenlijk maar één plaats. Dus deze, van Verline. is die weer. Als ik ga, als ik ga. Jaap Koper dan. En hij hangt. Goedemorgen. Ja, ik hang, maar <laughs> eh, ik zit eh, eh, naar iets te zoeken waarvan ik denk, hey, dat uh, had iets te maken met wat jij klaarstaat. Maar ik kom niet op die naam van die band van... dat, dat geeft helemaal niet, Jaap. <laughs> Ruud. Hebben we het zo wel over. Echt heel ernstig, dus... ja, goed. Even terug naar vorige week vrijdag. Verline, hoe vond je het? Ja, het was, eh, was wel een leuk eh, verhaal wat we daar eh, even hebben verteld uit de mond van Sophie. Want die, die schuilt daarachter natuurlijk. En dat, vond, dat vond ik eigenlijk best wel een interessant verhaal. Ik vond het een hele leuke uitzending. We hebben, voor de luisteraars, we hebben een uur lang alleen maar muziek van Verline gedraaid. En we hebben ook met Sophie, de frontvrouw van Verline, gespraat. En dat was echt een hele leuke uitzending. Ja, je had er ook nog eh, wat, eh, wat uh, goede vragen bij bedacht. Dus ja. ik kan het niet anders zeggen. Het was een aangenaam gesprek wat we gevoerd hebben. Zo is dat. Jaap, ik heb een, jij bent echt van de, van de nieuwe muziek en de dit en de dat. En je, weet ook alles. En ze noemen jou hier al de, de, de muziekwikipedia of de Jaapipedia. Jaapipedia, dat zegt Tino. Jaap, ik heb, ik heb iets gevonden. Wil je even luisteren? Ken jij dit? weet je wat dit is, Ja. Het zegt maar niks. Nee. nee. Het zegt helemaal niemand iets. Ja. Ik heb het eh, helemaal in de krochten van het internet gevonden. Het, is een eh, illegaal, stukje muziek, illegaal stukje muziek van 30 seconden. Het eh, stond echt op een Koreaanse server. Hm. Het is het geheime album van Mariah Carey. Jongen, jongen, jongen, jongen. Dus, Mariah Carey heeft in 1995 een rockalbum gemaakt. Ja. Daar is nu heel veel over te doen. Omdat ze een boek uit heeft, daar is het in aangekondigd. En als het goed is, komt dit weekend dat album alsnog uit. <laughs> ja. Is dat uh, eh, 20 jaar na dato? 95. Eh, 95. Jezus. Ja. dat is 25 jaar geleden. Dat was het moment dat ik hier eh, de, de studio binnenstapte. Tenminste, bij, bij, bij deze lokale omroep. Ja, ja. 95. Ik weet ook onder andere wie mij een beetje overgehaald heeft... en het laatste setje heeft gegeven. Die zit nu bij de technische dienst. Dat is Martijn Luijten. Aan nou, hem hebben we dat te danken. Ja, nou ja, dus, eh, <laughs> min of meer heeft eh, Martijn eh, wel het laatste setje gegeven. Dus dat, dat, dat vond ik wel grappig. Ik weet inmiddels ook wat de band van Ruud Haveling is. Ah, Oké, okay. nou mag je zo meteen over vertellen. Wel Goed, geen Mariah Carey vanavond. Ehm, nee. Wat heb je wel in Alternative FM tussen 8 en 10? Nou, ik vond, wel, ik vond het wel leuk dat jij ook iets van Wendy Moore draaide. Ja, de eerste plaat. Die, zit, die zit er vanavond wel in. Dus, ja. maar dan, de nieuwe plaat. Natuurlijk, de, de single draaien, de laatste single. Ja. En eh, Wendy, eh, dat is wel een leuk verhaal. Die, eh, ja, als je goed luistert, dan, hoor je toch ook wel haar muzikale voorbeeld. En dat is Billie Oké. Ja, dat kan je, dat, kan toch wel een beetje uithalen. Ja. En <clears throat> nou ja, dat is een van de uh, uh, muziekdingen die erin zitten. Maar ik had gisteren had ik een gesprek gevoerd met Lisette Aviva. Wie is Lisette Aviva? Zij heet eh, voluit eh, in het echt Lisette Vink. En zij is ooit eh, nog eens een keer te gast geweest bij De Wereld Draait Door. Toen het ging over het 50-jarige jubileum, of ja, 50-jarige verjaardag van het album Abbey Road. Want dat was in 2019 dat dat uit, uitgebracht werd. En toen werd de vraag ook gesteld uh, eh, aan Want het was toen eigenlijk eh, in die periode net iemand die bezig was af te studeren aan de HKU. Mhm. Eh, om te vragen van, heeft dat nou ook invloed op de huidige generatie muzikanten? Daar gaf Lisette daar een, een heel veel, fraai verhaal bij eigenlijk in, dat, in dat opzicht. Maar eh, dat eh, gaat eigenlijk nogal veel langer eh, terug, dat, dat verhaal met Lisette. Want ja, wij hebben ooit nog eens, ik ben ooit nog eens een keer aangekomen op een, op een plekje ergens in Rotterdam. En dat was een soort showcase mhm. van een ja, van een eh, dare to run management heet dat. En eh, daar zat zij bij. En eh, op een gegeven moment ben ik daar mee in aanraking gekomen met die muziek. En dat, dat, dat deed het alweer van 2015. Dus ja. zo gaat het al terug in dat... Eh, in dat eh, en, vanavond zend je dus een interview met haar weer uit? Ja, ja dat heb ik gisteren opgenomen. Eh, want dat, heet, dat nummer dat is heel, heel erg leuk. Happier but less wise. eigenlijk is dan van dat je in een bepaalde situatie zou komen zoals nu. Dat je er iets mee moet doen. Dat je er ook mhm. iets positiefs mee kunt doen. En daar, dat, dat is een beetje eigenlijk een beetje de strekking van, van het verhaal. Dat je, er dus, dat je ook iets, iets nuttigs kunt doen. En dat is, het is ook voor haar eh, ja, echt een persoonlijke song. Eh, want anders uh, zouden ze het niet 1, 2, 3 uitbrengen. Het is, het is nogal iemand die ja, vrij voorzichtig is met het delen van muziek. want die wil toch niet bij elke, ja, hoe noem je dat, als er iets muzikaals is uitgebracht, dat je dat meteen bevuilt op de sociale media. Dus zo'n type is Lisette niet. En zij is ook in juli bij ons geweest en is een van de drie mensen die eh, geweest is eh, toen eh, midden in, in deze periode van de buikgriep, zoals wij dat op dinsdagmorgen noemen, is die gewoon ook nog even bij ons geweest om wat te spelen. Nou, oh ehm, er is nog een live telefoongesprek, dat, dat, dat is echt live. Dat is Stuart van Heumen. Wie is Stuart van Heumen? Hij, is een man geweest met Loke. Dat is een beetje een band ook uit, uit de buurt van Rotterdam. Daar komen ze, ongeveer, eh, komen ze een beetje vandaan. Eh, ze zijn eh, destijds een beetje ontdekt door Menno Timmerman. Dat is een, ar ANR-manager. en die band heeft het toch redelijk goed gedaan op de, de Nederlandse radio. want hij is bij, bij NPO Radio 2 geweest. Mhm. En ik meen ook bij 3FM. Dus dat, Maar die Sjoerd van Heumen is nu bezig onder een andere project. Paris Boy heet het. En morgen komt die single uit die hij wil, wil laten horen. Maar vanavond is hij al eh, bij ons eh, te horen in... de mag hem al draaien. Ja, wij hebben een primeur. Dus dat, eh, dat is altijd heel erg leuk. Alweer, hè? Nou ja, zo af en toe moet je, moet je dat eh, wel eens doen. Want eh, dat is, datzelfde geldt ook van Happier But Less Wise. Die, eh, die, die is vandaag eigenlijk officieel, mag, je hem, mag je hem horen. Dus het is niet helemaal een primeur, maar we, we laten hem wel horen. dan is er ook nog ehm, muziek van waarschijnlijk de Hidden Giants. Want die hebben dus een, een, een, album uitgebracht. Mhm. dan is er natuurlijk werk van de vrij recente de, eh, de, laatste weken. Stijn van den Berg heet de man. Kafka, dat is eh, wel bekend, denk ik inmiddels nu. Eh, de Polyframes met live music, daar moet je wel op letten. We mhm. zijn ermee bezig om een interview te regelen met Maralief van Vlijmen. Want die dame schuilt daarachter. Ja. En zij ehm, komt uit, ik geloof uit Horen. En we zullen dat waarschijnlijk gaan doen in de derde 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Of het gaat lukken, dat is vers 2. Het is nog een heel groot voorbehoud wat ik hier even maak. Nou, dat heel erg leuk dat je ermee bezig Maar we zijn ermee bezig. Dus dat eh, is, eh, dat is eh, ook iets wat voorbij komt. dan in de categorie van verjaardagen moet je ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nou, dat zal die band ook zeker niet laten doen. Want het werk wat ze maken is vrij stevig. De Bohems. Want Want Lint, Nigel, de Vette is vandaag jarig. Dus dan is het ook wel even aanleiding om daar wel even muziek van te draaien. Ja. Dan eh, nog één eh, nummer, of eh, in ieder geval van één band, dat zit een Zandvoorts kantje aan. Dat is Operation Hurricane. Mm -hmm. Keurpershoek, die komt namelijk uit Zandvoort. Is de frontman ook van de band, dus die hoor je ook luidkeels op die single, Bittersweet. des te vaker ik naar Operation Hurricane luister, des te leuker ik die band begin te vinden. En ik denk niet dat ik de enige ben. En even nog klein in het kort, aandacht voor de winnares van de grote prijs van Rotterdam. Uh, zij heet Lisa de Bruin, eh, is afgelopen zaterdag eh, bij eh, Radio Capelle in het programma Zwaardvis te horen geweest. Lisa Wolt, de ja moet ik eigenlijk zeggen, Lisa Wield. Eh, ja, Dat is, de, dat is eh, de naam waarop ze het uitbrengt. En eh, dat nummer dat heet, even kijken, The Night's Dwelling. Dat is wat je, wat je vanavond gaat horen. En die single is een week oud. Dus dat, is nog niet, dat is nog niet zo oud in ieder geval. Nee, dat is bijna net zo oud als de nieuwe Bruce Springsteen. Die is ook vier dagen oud. Die ga ik straks draaien. Die ga jij straks draaien, oké. Nou. Maar <laughs> voor die tijd draai jij iets van Ruud Houwen. Ja, en dat, ik, zal ik je vertellen waarom. Want je weet, ik, ik, ik ik heb dat programma van jou op een gegeven moment ontdekt. Mhm. En eh, ik weet nog dat ik toen eh, uit mijn atelier terugreed naar Zandvoort. Mhm. En toen hoorde ik dit nummer. En ik heb het inderdaad, dat mag helemaal niet, maar ik heb het shazammen tijdens het rijden. En ik vond het echt, het was misschien ook omdat het donker was, het was grijs, het was... En ik vind het bij vandaag echt passen. Ruud Houweling met Dead Again. Ik vind het een ja, Hele mooie nou, stemmen eh, geplaatst. hij, heeft dat, eh, hij heeft dat nummer opnieuw bewerkt. Dus, dus meer eh, naar zijn eigen manier van, van muziek maken toe. Want het is in de tijd geweest dat hij onderdeel maakte van Cloud Machine. Hij ah. was samen met, met Richard Lagerwij. Die, die zit tegenwoordig ook in een band. Hoefs heet die band. Ja. Maken stevige muziek. Maar dat is in tegenstelling tot wat Ruud doet. en dat, dat, dat is een nummer wat, wat uit de Cloud Machine periode stamt. En die heeft hij... nou, ik denk anderhalf jaar geleden heeft hij dat op een EP eh, opnieuw gezet. En dat, eh, dat nummer, dat is eh, ja, Dead Again. Ja, inderdaad. ja, ik vind het mooi. En het is gewoon Zandvoortse muziek. Ja, ja, sowieso. Mooi hè? Ja, Goed. leuk. Dankjewel Jaap. Heel veel plezier vanavond. En ik ga Ruud Houweling draaien. Oké. Dankjewel. Hoi. million years to come. Dead again, and last time took so long. I feel the light flow through my veins. The wind just blew. Rain. En daarvoor je Dead Again van onze Zandvoortse Ruud Houweling. Ja, ik noemde hem al, zei ik ook tegen Jaap, de, Ruudse, of de Zandvoortse Tom Waits. En het verhaal doet eronder dat Tom Waits ooit zelf ook gewoon gereageerd heeft op de muziek van Ruud Houweling. Goed, dat terzijde. Ik zei het al, er is een eh, nieuwe plaat van Bruce Springsteen. Een paar dagen oud. Ja, Bruce Springsteen, die bos. Klinkt gewoon zoals altijd. Hier is die. time. en ook als ik niks gezegd had, had je het geweten. Dit is de nieuwe Bruce Springsteen. Ghost heet hij. Ja, nog even eh, acht minuten. En we gaan even een mooie muziek draaien. Joy komen En zometeen even de inhoud van Goedemorgen Zandvoort. Dat doe ik straks. Maar nu is deze nieuwe plaat. If You Got A Problem. When the light is gone And you're on your own You've been trying but the fight never goes away when you don't know it. The sun will shine again. All you gotta do is look my way. Ehm, ja, ik hoor het voor het eerst bij Toebak op zaterdagochtend hier op ZFM. Ik vind het erg mooi. Goed, nog even kijken wat er allemaal eh, aanstaande zaterdag tussen 11 en 1 in Goedemorgen Zandvoort is. Het eh, discussie- en eh, praatprogramma hier op ZFM. Het begint om 11 uur met Rob Peters. Dan gaat het weer over de heropening, gelukkig, van het HDMZ-museum. Vervolgens gaan ze praten over, of met Remco Winja over zijn eerste 100 dagen als directeur van Pluspunt. Jeroen Touders van de gemeente komt langs. Hij praat over de omgevingsvisie. In het tweede uur gaan ze dan verder met een enquête onder ondernemers. Die is door Janneke den Ouden gedaan. Verder gaat het natuurlijk over de EK zandsculpturen. Dat komt eraan. En er is een item over de fraude met apps. Roy Dongen presenteert het allemaal aanstaande zaterdag. En het begint om 11 uur. Goed, zit het er voor vandaag bijna op. Ik eindig met het coronanummer van Dolly Parton.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 I'll eyes.